Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De kans is groot dat de vader van het Ruiner-Wold-gezin vrijkomt. Het Openbaar Ministerie wil Gerrit-Jan van D van 68 niet meer vervolgen. Onze verslaggever legt uit waarom. Van D. die kan eigenlijk al niet meer praten, eh, al jaren. Dat komt door een hersenbloeding. En hij is door vier eh, deskundigen van het Pieter Baan Centrum is hij onderzocht... over de vraag of hij eigenlijk wel kan deelnemen aan zijn eigen proces. En zij komen eigenlijk tot de conclusie dat dat niet kan. Het gezin met negen kinderen werd anderhalf jaar geleden ontdekt in een afgelegen boerderij in Ruinerwold. De vader zou de kinderen jarenlang in de boerderij hebben vastgehouden en sommigen seksueel hebben misbruikt. De rechtbank moet nog bepalen of de zaak tegen hem daadwerkelijk stopt. De avondkloksoop gaat weer verder. Na het gedoe bij de rechter dinsdag begint er nu een debat in de Tweede Kamer... over de nieuwe spoedwet van het kabinet. Je hoort mijn collega Wilke Boom in Den Haag. Ja, het kabinet wil dus een wet omdat het dinsdag uh, het kort geding verloor... over die avondklok. De actiegroep Viruswaarheid die eiste toen een einde aan de avondklok. De rechter was het daarmee eens. Nou, daarom dus een nieuwe wet. Daar moet de Kamer straks uh, nog uh, goedkeuring aan geven. En in die zin wordt het niet een heel spannend debat... want het staat wel vast dat de Tweede Tweede Kamer dat gaat doen. En morgen zal waarschijnlijk ook de Eerste Kamer ermee instemmen. Dik 2 miljard euro heeft hij gekost. Het robotwagentje dat onderweg is naar Mars. Vanavond wordt duidelijk of het ding succesvol gaat landen op de rode planeet... of dat hij te pletter slaat. Als het lukt, dan komen we veel nieuws te weten over de planeet. Mede door een speciale gadget aan boord, zegt deze sterrenkundige. Er zit een, eh, een kleine drone, die, eh, die zit ook in, zeg maar, in die robot. Die wordt daar dan neergezet. En die gaat dan, ik meen vijf keer, een, een vluchtje maken op Mars dat is nog een hele klus, omdat de planeet bijna geen atmosfeer heeft. En daarom moet de drone grotere rotorbladen hebben... die ook nog eens veel sneller moeten ronddraaien. Het weer trekt vanmiddag overal dicht, gaat op steeds meer plaatsen regenen. Het is een graad of 11, morgen soms bewolkt, wel droog. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 Hartstikke leuk dat je luistert. Mijn naam is Jan Willem. En eh, ik ben bij je tot 12 uur. En eh, laat even weten wat je aan het doen bent. Dus dat kan heel makkelijk. Je kunt een mailtje sturen als je toch achter je laptop zit. Naar redactie.zfmzandvoort.nl Of stuur even een appje naar, naar ons nummer 023 573 0393. Dat is 023 573 0393. Wat ben je aan het doen op deze grijze, maar lekker warme dag? Ik ben al heerlijk buiten geweest en het is echt prima. hey, ehm, ik heb even gekeken naar het nieuws. En ehm, dan eventjes een, een kleine corona-update. Uh, gisteren, ja, het virus waait ook in, uh, ook in eh, Zandvoort nog steeds gewoon rond. Dus eh, gisteren waren er helaas weer drie positieve testresultaten van coronatesten in, van bewoners van Zandvoort. En dat is een eentje meer dan de dag ervoor. En eh, wat het goede nieuws is, dat de gemeente, hier, alle gemeenten hier in de buurt... die werken wel aan meerdere vaccinatielocaties. Er komen nieuwe grote locaties in Beverwijk en Haarlem, dus die zijn extra. En er wordt ook gewerkt aan eh, een ondersteunende plek in onder andere Zandvoort. Dus dat is goed nieuws. Want dan eh, kunnen we natuurlijk allemaal, zijn we allemaal sneller aan de beurt, hopelijk. En dan weer wat meer vrijheid voor iedereen hier in, eh, hier in Nederland.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 you could give longing for is right Now eyes on the road, moving on. met het eh, prachtige You're Not Alone. hey, eh, ik heb even gekeken. En eh, ja, we hebben echt iets om naar uit te kijken. Want het is nu een beetje grijs. En vanaf een uurtje of twee vanmiddag uh, blijft het, gaat het regenen. En dat blijft ook een beetje de rest van de dag zo. Maar morgen, ja, dan, ziet, het er al, dan ziet het er al hartstikke goed uit. Want, even kijken hoor. Ik had het eventjes keurig voor je opgezocht. Ehm, morgen begint de dag nog zonnig. Eh, en in de middag wordt het wel wat grijzer, maar er is een maximum temperatuur van 11 graden. Eh, en een matige zuidenwind, windkracht 3. Maar het weekend, ja, dat ziet er echt helemaal geweldig uit. Met heel veel zon, een heel zacht windje uit de zuidelijke richting... en een maximum van 16 graden. Nou ja, zeg. Dus eh, afgelopen weekend stonden we op het ijs. Met min 6. En een week later komen met zonnebrillen en t-shirt. En eh, nou, de, de eerste korte broek zal ongetwijfeld weer gespot gaan worden in eh, Zandvoort dit weekend. Maar een heerlijk vooruitzicht, een lekker zonnig eh, weekend en een fantastische start natuurlijk van de vakantie.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 Dat je vroeger op vakantie ging met de auto, bijvoorbeeld naar Frankrijk of naar België of naar Duitsland of nou, waar dan ook. En eh, nou, misschien had je wel broers en zussen. En was het altijd die stress van het inpakken. Want alles moest erin passen. Dus nou, daar gingen eh, de koffers erin en eruit, tassen erin en eruit. En ja, dat behoort eigenlijk een beetje tot het verleden tijd. Hè? Ik bedoel, aan de ene kant zijn we, er wordt er veel meer gevlogen. Alhoewel, eh, KLM heeft vandaag bekendgemaakt dat het afgelopen jaar natuurlijk helemaal niets werd gevlogen. En dat ze 1 miljard verlies hebben gemaakt. Maar goed, even een eh, kleine zijstap. Maar ehm, ja, vaak, veel, als we op vakantie kunnen, dan, dan vliegen veel mensen. En dan, ja, dan ben je een beetje beperkt tot het kleine rolkoffertje. Dus het kan wel. Maar er zijn natuurlijk ook nog steeds heel veel mensen... die in Nederland of in het buitenland gaan kamperen... of ehm, eh, ja, en, en, en dan toch wel met de auto er naartoe gaan. En dan toch altijd nog een beetje slim moeten kijken hoe ze dat, eh, hoe ze dat inrichten. Nou, er schijnt dus een probleem te zijn voor camperbezitters. Nou, campers zijn ontzettend populair en eh, dat zijn ze al jaren. Ik, heb, ik heb, weet niet of ik dat ooit wel verteld heb, maar ik heb bij Marktplaats gewerkt... en daar keken we altijd wat nou eh, het meest gezocht werd. En Campers was altijd, stond altijd in de top 10. Waren, of ja, eh, we hebben het hier in Dromenzee natuurlijk vaak over droom. Dus voor heel veel mensen is het echt een dromencamper. camper. Maar er werden er ook echt wel daadwerkelijk veel verkocht. Hey, en ehm, ja, wat is nu het, beetje het probleem voor camperbezitters? Die dingen worden steeds zwaarder. Want er worden vanuit de Europese Unie worden er steeds meer regels eh, aangesteld over veiligheid. En ja, dat zorgt ervoor dat die dingen eigenlijk steeds zwaarder gebouwd worden. Ehm, en ja, nu loopt iedereen een beetje tegen de grenzen van zijn rijbewijs aan. Want de meeste mensen, eh, zoals ik zelf ook, hebben een rijbewijs B. Nou, en daar, zit, eh, daar let je eigenlijk nooit op, maar er zit een bepaalde gewichtsbeperking in. Dus je mag op een gegeven moment niet meer een zwaarder voertuig dan een bepaald gewicht mag je besturen. Nou, dat gewicht is 3500 kilo, dus 3,5 ton, dat is best veel. Ehm, maar ja, je kunt je voorstellen, als je eh, een grote camper rijdt... Ja, dat je toch wel sneller tegen dat gewicht komt. En waar lopen camperbezitters nou tegenaan? Ja, dat ze dus weer terug zijn bij af, wat ik net zei. Dat ze dus heel erg moeten gaan kijken. Oké, wat nemen we mee? Eh, ja, heb je echt drie onderbroeken nodig voor zes weken? Ehm, en overal waar ze maar gewicht kunnen besparen, ja, daar doen ze dat. Dus geen blikken goulash meer. Geen, nou noem eens wat. Iets anders zwaars. Geen gewichten om eh, op de camping een beetje te blijven pompen. Nee, allemaal dus niet om maar niet boven dat gewicht uit te komen. Nou, dat is natuurlijk te, on, te ingewikkeld en te onhandig. Dus eh, de Nederlandse Club voor Campers, die bestaat met 60.000 leden... een van de grootste camperclubs in Europa... die heeft gevraagd aan de overheid van... joh, kunnen we nou niet die gewichtsbeperking van eh, dat rijbewijs B gewoon omhoog schuiven? En kunnen we dan toch niet 750 kilo erbij krijgen? Dus in plaats van 3,5, 4,25 ton. Dus 4250 kilo. Ehm, want dan kunnen we ook weer eens wat ja, bagage meenemen op vakantie? Nou, ik, ik vind het een logische vraag. En eh, gelukkig blijkt ook uit onderzoek dat er niet heel veel ongelukken gebeuren met campers. Eh, dus dat extra gewicht, dat, eh, ja, dat zou wel moeten kunnen. Nou, laten we het hopen. Laten we het in de gaten houden. Want er staan hier ook in uh, Zandvoort hebben, zijn we veel camperbezitters. Veel mensen die erop uittrekken en hun eigen huis bijvoorbeeld vervuren. maar we hebben natuurlijk ook al de hele boulevard vol staan. Met campers. Dus nou, laten we hopen dat dat zo mag blijven bestaan. hey, het is donderdag. En dat betekent Throwback Thursday. We hebben het een tijdje niet gedaan, maar we gaan weer eens eventjes eh, terug in de tijd. En laten we eens even kijken waar de meter ons brengt. Ah, 2004. Dit is Kanye West, Through the Wire. I through the wire, too much stuff on my heart right now, man. I gladly risk it all right now. It's a life or death situation, man. Y'all, y'all, y'all don't really understand how I feel right now, man. It's your boy Kanye Titter. Shot Town, what's going on? Yeah, I drink a boost for breakfast, an insure for dessert. Somebody order pancakes, I just sip the scissor. That right there could drive a sane man berserk. Not to worry, Mr. Ace to the Izzles back to Wizard. How do you console my mom or give a light support? Telling her son's on life support. And just imagine how my girl feel. On the plane, scared as hell that I got look like Emmett Till. She was with me before the deal, she been trying to be mine. She a Delta, so she been throwing that dynasty sign. No use me trying to be lying. I've been trying to be signed, trying to be a millionaire. How I used two lifelines in the same hospital where Biggie Smalls died. The doctor said I had blood clots, but I ain't Jamaican man. Story on MTV, and I ain't trying to make a band. I swear this right here, history in the making, man. I really apologize to everyone right now if, if it's unclear at all, man. They got my mouth wired shut like, I don't know, the doctor said like six. Hey, no, you ain't want to get for y'all right now, man. This is what I got to say right here, though. Yeah. Turn me up, yeah. Uh, what if somebody from the shadow was ill? Got a deal on the hottest rap label around. But he wasn't talking about coke and birds, it was more like spoken word. Except he's really putting it down. And he explained the story about how blacks came from glory and what we need to do in the game. Good dude, bad night, right place, wrong time, in the blink of an eye. His whole life changed. If you could feel how my face felt, you would know how Mace felt. Thank God I ain't too cool for the safe belt. I swear to God, driver two wanna sue. I got a lawyer for the case to keep us in my safe. Safe, my dogs couldn't tell if I, I looked like Tom Cruise on Vanilla Sky. It was televised. It's been an accident like Geico. they God I was burned up like Pepsi did Michael. I must got an angel, cause look how death missed his ass. Unbreakable, what you thought they call me Mr. Glass? Look back on my life like the ghost of Christmas past. Toys at Russ where I used to spend that Christmas cash. And I still won't grow up, I'm a grown ass kid. Swear I should be locked up for stupid that I did, but I'm a champion. So I turn tragedy to triumph. Make music that's fire, spit my soul through the wire. You know what I'm saying? When the doctor told me I had a um, I was gonna have to have a plate in my chin, I said, dog, don't you realize i am never make it on a plane now? It's bad enough I got all this jewelry on. She can't be serious, man. een mooi verhaal dit. Hij heeft dit nummer dus opgenomen in 2004. En drie weken daarvoor had hij een auto-ongeluk gehad. En had hij zijn hele kaak en zo had hij gebroken. Dus hij is dat helemaal... Eh, zijn hele kaak was helemaal met, met draden en zo weer in elkaar gezet. En hij kon dus amper van mond open doen. Eh, maar als een soort van revanche heeft hij, eh, heeft hij dit nummer toen opgenomen. Ja, dat is toch wel... klinkt toch wel heel lekker. Throwback Thursday, Kanye West Through the Wire. Ja, en eh, we gaan natuurlijk niet alleen maar terug in de tijd met Kanye West. Nee, we kijken ook altijd even naar het Eurovisie Songfestival. En het is lang geleden. We gaan terug naar 1998. Edcilia Rombly. Ze werd er vierde mee. Hemel en aarde. was koel en kil en dan vooral het weer. De wind die lag nooit stil, mijn liefdesleven des te meer. Wat ik in jouw ogen las, ontstak bij mij het vuur. Let's let was dat volgens mij onze allerbeste prestatie, een vierde plek. Dat deed ze toen wel eh, heel goed. En een lekker nummer. Helemaal naar de Edcilia Romney. Hé, hey. uh, dit is natuurlijk Dromenzee tot 12 uur. Maar er is natuurlijk reden genoeg om te blijven luisteren de hele dag naar ZFM, hè? Want eh, vanavond tussen 8 en 12... Vorige, vorige week heeft er een uurtje aangeplakt. Maar vanavond tussen 8 en, 12, 8 en 10... sorry 8 Dan is Jaap Koper natuurlijk weer met eh, zijn Alternative FM... waarbij hij eh, gaat kijken naar alle nieuwe muziek uit Nederland. Ehm, ja, en hij vindt altijd pareltjes. Het leuke is, eh, we hebben ook zo'n redactie mailbox met ZFM. En ja, daar komt ook van alles in binnen. Er zijn heel veel mensen die daar hun, hun singles naartoe sturen. Zo kregen we echt de afgelopen week fantastische carnavalskrakers... Maar dat lag nogal gevoelig in het zuiden ook. Want eh, ze zeiden, ja, we hebben het allemaal maar niet gevierd. Want eh, dat was te pijnlijk, want we konden natuurlijk niks doen. En eh, ja, ik, ik, las net ook een bericht van de, van de gemeente... dat ze ook alweer bezig zijn met maatregelen voor het komende weekend. Omdat het dus, wat ik net zei, zo lekker weer wordt. Hè? Heel zonnig en 16, 17 graden hier aan de kust. Dus dat zal weer een hoop dagjes mensen trekken. En ze zijn er weer aan het kijken hoe ehm, ze dat in goede banen kunnen leiden. En dat deed me een beetje weer denken aan, aan het begin van de lockdown. Want we zitten natuurlijk al een bijna een jaar zitten we in deze periode. En, eh, en, ik weet nog vorig jaar dat, we toen, eh, ja, dat toen het dorp werd afgesloten... en dat we dat strand helemaal voor onszelf hadden... terwijl het super mooi weer was. Dat was wel, uh, was wel heel lief. Nou ja, waar waren we het? Hadden we het over? Alternative FM, vanavond tussen 8 en 10 met Jaap Koper. Dus blijf zeker luisteren naar ZFM. En de rest van de dag natuurlijk heel veel muziek. Maar, nou ja... Je kunt op zijn Facebook van ZFM en ook van Alternative FM kun je zien wat uh, Jaap weer allemaal voor juweeltjes heeft gevonden voor vanavond. Dus dan krijg je alvast een idee wat je te wachten staat. Maar eh, blijf vooral luisteren. En wij gaan nog even door. De nummer 1 van Nederland. Ik bedoel, niet ons radiostation, maar eh, de nummer 1 single, de hit van dit moment is Olivia Rodrigo met Driver's License.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 En ze zegt, ja, altijd als hij er aankomt lopen, dan hoor je dit. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, about to slip down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, about to slip down. Five o'clock in the morning. I'm already up and gone. Lord, I'm so tired. How long can this go on? That they working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. Cause I make a little money, hauling coal by the tongue. But when Saturday rolls around, I'm too tired for having fun. Too tired for having, I'm just working in a coal mine. Going down, down, down. Working in a coal mine. Whoop, about to slip down. Working in a coal mine. Going down, down, down. Working in a coal mine. Whoop, about to slip down. Lord, I'm so tired how long can this go on? Dada working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, about to slip down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, about to slip down. Five o'clock in the morning, I'm already up and gone. Lord, I'm so tired how long can this go on? That working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. Cause I make a little money, hauling coal by the ton. But when Saturday rolls around, I'm too tired for having fun. Too tired for heaven. I'm just working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. Working in a coal mine, go down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. Ik ben toch wel heel benieuwd naar het verhaal daarachter dan. Dan moet ze maar eens een keer vertellen. hey, nog een paar dagen en dan hebben wij een heerlijk weekend hier. met zon en strand. Het is nog even heel even wachten. En daar zingt hij ook over. Dit is de Bas. Waiting on a sunny day. was natuurlijk een beetje in het, uh, naar in het nieuws eh, deze, deze dagen. Want eh, een paar weken geleden was de Super Bowl in Amerika. En het is breed uitgemeten, maar hij was daar, zat in een autocommercial. En over, ja, waar praat Bruce Springsteen over? Over vrijheid en over het Amerikaanse leven en over de mogelijkheden die ervoor liggen. En nou, de, de, de commercial was nog niet op, de, op, op tv geweest. Of een dag later kwam in het nieuws dat hij ja, net daarvoor was eh, aangehouden voor rijden onder invloed. Wat natuurlijk niet goed te praten is. Ehm, en dus die, die, die razend dure spot... Die is toen eh, ja, die is direct van de, van, de, van de buis afgehaald. En eh, nou, dat was een eenmalige primeur op de Super Bowl. Maar ja, dat contract is hier wel, dat is, het contract is hier wel kwijt. Hey, we zitten al, helaas alweer een beetje aan het einde van, van Dromenzee voor deze week. En ja, ik ben zo benieuwd wat eh, jouw droomverhaal nou is. Ik ben weer op zoek eh, naar een gast voor volgende week. Eh, en we, zoals je weet, gaan we elke week gaan we op zoek. In dromen zijn naar mensen die hun, zijn of hem, haar droom hebben waargemaakt. of die nog druk bezig zijn om dat te doen. En misschien wel een handje, een, een helpende hand kunnen gebruiken. Misschien wel van een van onze luisteraars, misschien wel van jou. Dus ja, laat het vooral weten als je, als je het leuk vindt om je, om je verhaal te vertellen. Ik, eh, ik ben erachter gekomen dat Nederland dat heel leuk vindt. Want ik weet niet of je hebt gehoord van eh, Clubhouse. Dat is een nieuwe social media app. Nou, eh, je wilt, wilt hem toch een beetje bijblijven. Dus ik ben dat, <laughs> ben dat eens eventjes gaan bekijken. En het zijn voornamelijk mensen die vertellen hoe lekker ze bezig zijn. Dus eh, nou, heb je even een, eh, een behoefte aan een eh, positieve boost, probeer het dan vooral even uit. Maar goed, als jij het gewoon in een serieus radioprogramma zoals ZFM Dromers wil doen, dan ben je natuurlijk van harte welkom. Stuur dan even een mailtje naar redactie.zfmzandvoort.nl En wie weet zit jij dan van, volgende week wel hier tegenover me in de studio. Dat zou ik hartstikke leuk vinden, want ik ben heel benieuwd naar je verhaal. Nou, dit was alweer aflevering 16 van uh, We doen het sinds eh, november. En eh, ja, ik, oh ja, dat heb ik nog niet eens verteld in die twee uur. Maar ik heb een nieuwe baan. Dus ik moet even kijken of ik dit straks nog kan blijven doen. Ik hoop het natuurlijk wel. Want het is wel hartstikke leuk om voor jullie allemaal lekkere muziek te draaien... En, en je een beetje bij te praten over wat er allemaal aan de hand is in de wereld. En in Zandvoort vooral natuurlijk. Maar goed, dit, dit was hem alweer voor deze week. ik hoop dat je van genoten hebt. Blijf vooral luisteren naar ZFM. Vanavond Alternative FM met Jaap. En eh, als laatste draaien we Jackie Wilson. Moet hij het wel gaan doen? Ja. The sweetest feeling. Hey, dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.